Dit is door Alwegens met het NOS-journaal. Oud-hoofdofficier veronderzoek van de commissie Oosting naar de Teven-deal. Volgens Frakking, die mede verantwoordelijk was voor de overeenkomst met drugscrimineel Kees H., stelde de commissie suggestieve vragen. In de Telegraaf zegt hij dat het leek alsof de commissie haar oordeel al klaar had. We zijn in het pak genaaid, al dus Frakking in de krant. Hij zegt dat politie en justitie in de jaren 90 machteloos stonden tegen de zware georganiseerde misdaad. Drugsbendes verdienden miljoenen en wij moesten er met de trekschuit achteraan, zegt hij. Deals met criminelen waren volgens hem hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Frakking zegt ook dat de overeenkomst belangrijke informatie voor justitie heeft opgeleverd. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de commissie Oosting over de Teven-deal. Op de luchthaven van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is een vliegtuig tijdens het taxiën van de baan geraakt. Het toestel, een Boeing 737 van Southwest Airlines, was net geland toen het misging. Het vliegtuig dat uit Houston kwam had 133 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. Iedereen kon zonder problemen uit het vliegtuig worden gehaald. Drie mensen raakten licht gewond. De Nederlandse en Franse pilotenvakbonden vragen Air France KLM-topman de Juniac om Transavia niet onder te brengen in een aparte holding schrijft de Telegraaf die een brief in handen heeft van de bonden aan de bestuursvoorzitter. De Uniac heeft plannen om 40% van Transavia Nederland onder te brengen in een aparte holding. Onder personeel en ook in de Tweede Kamer bestaat de angst dat hierdoor de positie van KLM verzwakt. Het zou een kwestie van tijd zijn voor de volledige zeggenschap over Transavia wordt overgeheveld. De piloten adviseren de topman om zich te richten op het verlagen van Franse haventarieven, op eerlijke concurrentie en op het bezuinigingsplan van Air France KLM. Het weer op steeds meer plaatsen regen. En ook komende ochtend regent het van tijd tot tijd.